uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse president Macron is aangekomen in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en de rust terug te laten keren. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners zijn daardoor bang politieke invloed te verliezen. Vorige week stuurde Frankrijk 600 extra agenten naar het eiland. In een toespraak zei Macron dat de veiligheidstroepen zo lang als nodig in Nieuw-Caledonië blijven. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro en zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. De kook werd zaterdagavond gevonden tijdens een controle. De drugs waren verstopt bij een lading bananen uit Ecuador. Volgens het OM heeft het bedrijf waar de bananen naartoe gingen niets met de smokkel te maken. De burgemeester van Zaltbommel treedt af omdat hij zijn monumentale huis heeft verbouwd zonder vergunning. Pieter van Maren had eerder dit jaar de eeuwenoude kozijnen van zijn monumentale woning laten vervangen. Maar monumentale panden mogen niet zomaar worden aangepast. Toen de inspectie de verbouwing ontdekte, bood de burgemeester zijn excuses aan aan de gemeenteraad. Er volgde een pittig debat en Van Mare mocht aanblijven. Toch besloot de burgemeester van Zalbommel dat hij op 1 augustus vertrekt. Tennisser Novak Djokovic heeft bij zijn eerste deelname aan het ATP-toernooi in Genève zijn eerste wedstrijd gewonnen. De jarige Djokovic versloeg de Duitser Yannick Hanfman met 6-3, 6-3. In de kwartfinale speelt de Servische nummer 1 van de wereld mogelijk tegen Tellen Griekspoor. De wedstrijd van Griekspoor tegen de Canadees Shapovalov werd gestaakt vanwege de regen. Donderdag gaat Griekspoors partij verder. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog maar bewolkt.